uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wetenschappers hebben ook in Nederland proeven gedaan met de uitlaatgassen op mensen. Net als in Duitsland, wat eerder vandaag bekend werd. Dat zegt een van de onderzoekers, hoogleraar toxicologie Paul Borm tegen de NOS. De experimenten werden tussen 2006 en 2012 gedaan bij het RIVM. Volgens Borm kregen de proefpersonen dezelfde hoeveelheid uitlaatgassen binnen... als wanneer ze buiten op straat zouden lopen. Het doel was om het effect op de hersenen te bepalen. Volgens Born waren er veel meer van dat soort onderzoeken. Hij vindt dat er niets onethisch is aan de proeven, onder meer omdat de selectie van proefpersonen zeer streng was. De tweede man van de FBI, Andrew McCabe, is per direct vertrokken. Hij zou in maart met pensioen gaan, maar volgens Amerikaanse media is hij onder druk opgestapt of weggestuurd. McCabe was betrokken bij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton en naar Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. Vorig jaar mei ontsloeg Trump FBI-directeur Comey. De advocaat van de Surinaamse president Boutersen heeft in het proces over de decembermoorden om vrijspraak gevraagd. In zijn pleidooi zei de advocaat over de gebeurtenissen van 8 december 1982 dat het de taak was van de militairen om in te grijpen. Dat daarbij doden vielen was volgens hem nooit de bedoeling. Tegen Boutersen is 20 jaar cel geëist. De DDoS-aanvallen op websites van banken zijn niet gevaarlijk voor het betalingsverkeer of de persoonsgegevens van klanten. Dat zegt minister Hoekstra van Financiën. Bij de aanvallen zijn websites en betaaldiensten van banken weliswaar slecht bereikbaar, maar dat leidt niet tot schade aan de systemen, zegt hij. Hackers bestoken vandaag onder meer de Belastingdienst, DigiD en een aantal banken. Rijkswaterstaat sloeg zo'n DDoS-aanval af. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen of motregen. Later overal droog met soms opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden met landinwaarts kans op voorstaande grond.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1256 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen aan een uur muziek hier op je eigen lokale radio. Eh, ja, dit album waar we mee gaan beginnen, dat eh, heeft wel mijn speciale aandacht eh, gekregen. They Were Here, zo heette dit album van Byron Metcalf en Jennifer Grace. Ehm, het gaat over de wilde paarden van Amerika. Ja, daar eh, is het album, dit album op gebaseerd. En eh, een hele mooie cd-hoes trouwens ook. Bijzonder album. Het is geen eh, ja, zeg maar typisch New Age muziekalbum... in de zin van dat het meditatief is of ontspannings. Nee, er zit een pittig ritme in. Galopperende paarden, zo moet je dat eigenlijk voorstellen. En pas op het einde dan keert de rust terug in de kudde. Nou, laten we maar eens even luisteren. Peacefulradio.info zo begint dit eh, album van uh, Metcalf en Jennifer Grace. They were here. Heel mooi album. Duurt maar liefst een dik uur. En ik was eigenlijk het eh, tweede album helemaal vergeten aan te kondigen.